1 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De explosieve opruimingsdienst van Defensie heeft in Landgraaf in Limburg... de resten van een explosief weggehaald. Die waren achtergebleven na een plofkraak... die vanochtend vroeg veel schade aanrichtte... bij een bank en omliggende winkels. Omwonenden werden geëvacueerd... en het winkelcentrum bleef dicht... tot het explosief onschadelijk was gemaakt. Ook het gemeentehuis in Landgraaf ging dicht. De daders van de plofkraak zijn nog spoorloos... Of ze iets hebben buitgemaakt is onbekend. Het aantal stamceldonoren in Nederland blijft toenemen. Dit jaar is al de honderdste stamceldonatie uitgevoerd. In 2017 waren het er 100 in het hele jaar. Bij zo'n donatie geeft een gezond iemand stamcellen aan mensen met een ernstige bloedziekte, zoals leukemie. Vorig jaar kreeg stamceldonatie veel publiciteit door VVV-voetballer Lennart T. Hij miste een wedstrijd vanwege een stamceldonatie. De donorbank telt nu 300.000 stamceldonoren. Drie jaar geleden waren dat er nog 80.000. De VS en Taiwan hebben een wapendeal gesloten. Amerikaanse tanks en antitankraketten ter waarde van ruim 2 miljard dollar gaan richting Taiwan. En China is daar kwaad over. De Chinezen noemen de bemoeienis van de VS met Taiwan een ernstige schending van de Chinese eenheid. Een hoge oud-medewerker van de VN heeft in Nepal negen jaar cel gekregen... voor seksueel misbruik van kinderen. De Canadees Peter Dalglish zette zich jarenlang in voor arme straatkinderen... in Afrika en Azië. Maar vorig jaar werd hij in Nepal gearresteerd... met twee jongens van 12 en 14 op zijn kamer. Dalglish zelf zegt dat de Nepalese politie hem vals beschuldigt. En na de zomer komt er in het aardbevingsgebied in Groningen één loket waar boeren hun schade kunnen melden, heeft minister Schouten beloofd. Boeren hoeven dan niet meer bij verschillende instanties langs om hun verhaal te doen. Boeren in het aardbevingsgebied hebben bijvoorbeeld lekkende mestkelders.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 Je zei hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander, een ander met jou. te komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien.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 You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, in a nation. You never know, say that I missed me at the boom shop. I take my never lay down flat in that one cardboard box.